Eerst een Klomp met het NOS-journaal. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw, waar vanavond gestemd wordt over de bezuinigingen. Dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. ook over dat pakket stemt het Griekse parlement vanavond. Vakbond CNV is blij dat een deel van de Imtech-medewerkers hun baan behoudt, maar benadrukt dat het grootste deel van de werknemers van het vandaag officieel failliet verklaarde bedrijf nog in onzekerheid verkeert. Bij het bedrijf werken zo'n 3000 Nederlanders, 1300 van hen behouden hun baan. Of dat ook geldt voor de overige werknemers hangt af van de curatoren die proberen de onderdelen waar ze werken te verkopen. Sinds Engeland een rookverbod heeft ingevoerd in openbare gelegenheden in 2007 is het aantal doodgeboren baby's met bijna 8% gedaald. Onderzoekers bestudeerden ruim 52.000 gevallen van doodgeboortes en ruim 10 miljoen gewone geboortes gedurende een periode van 16 jaar. Ze schatten dat in de eerste vier jaar van het Engelse rookverbod de dood van zo'n 1500 is voorkomen. In Amsterdam is kunstenaar Jan Montijn overleden. Hij werd vooral bekend met tekeningen die zijn geïnspireerd door de oorlogen waarvan hij getuige is geweest. Zijn werk is onder meer te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het MoMA in New York. Jan Montijn is 90 jaar geworden. Zes Pakistanen die betrokken waren bij het bloedbad op een school in Peshawar hebben de doodstraf gekregen. Ze boden onder meer onderdak aan de Taliban-strijders die op de school 151 mensen vermoorden, onder wie 125 schoolkinderen. De schutters zelf kwamen daarbij om het leven. Als reactie op de aanslag besloot Pakistan om de doodstraf weer in te voeren voor terroristen. Het weer nog, er trekken, er trekken flinke regen- en onweersbuien over het land, mogelijk met zware windstoten. Morgen is het nog zomers warm, maar er vallen wel wat buien.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 En eh, tot mijn verbazing, luisteraars, het regende. Nou heb ik niet staan huilen. Dat heb ik aan Art Garfunkel en James Taylor overgelaten. sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love. could never wash away my memory. Since we're locked together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Some Till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying. Ja, wat heerlijk, hè? Zo'n oude Beatle. Day After Day. Dit is uh, eh, The Alan Parsons Project. altijd de moeite waard om te draaien. Die Alan Parsons Project met... de eh, Alan Parsons, zo moet ik het zeggen, Project. Met Day After Day. U luistert nog altijd uiteraard naar Tussen App en Vloed. We gaan een mooie draaien van Neil Diamond. Don't Make Me Over. is een klassieker en u kent het waarschijnlijk niet van Neil Diamond. Maar nu wel. Don't make me over. Now that I can't make it without you. Don't make me over. I wouldn't change one thing about you. Don't pick on the things I say, the things I do just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over. Now that I would do anything for you, don't make me over. Now that you know. me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I am wrong or right, I'm begging you, don't make me over. Don't make and hold me tight and always be by my side. Even if I'm wrong or right, yeah, I'm begging you. Don't make me over. accepted for what Ja, en dankzij eh, Marius van Buringen uit het Veredenia in Spanje... die ook online is en meeluistert... Eh, eh, word ik geïnformeerd over de herkomst van het nummer. Dat is geschreven op de eerste plaats door Burt Bacharach en Hal David. het kwam uit in 1962. Later heeft Diane Warwick dat ook nog heel bekend gemaakt. Don't Make Me Over. De versie van Neil Diamond die ik zojuist draaide... was voor mij ook nieuw, maar wel de moeite waard om naar te luisteren. U kent ze natuurlijk, de Coors. De Course. En eh, dat is een meidengroep. En eh, die hebben een mooi album opgenomen, Unplugged. Maar Sharon Core heeft ook een aantal solo eh, solostukken opgenomen. En daar vind ik dit wel een hele mooie. We moeten het allemaal een keer leren. Everybody's gotta learn sometimes. En dat kennen we natuurlijk als hit van de Corkies. look around you. Change your van de Corgis, eh, Everybody's Gotta Learn Sometime. Dit was eh, Sharon Core, van Ierse afkomst heb ik begrepen. Nou luisteraars, we gaan weer even verder spitten... wat voor mooie nummers we allemaal nog voor u hebben dit uur. Want ik ben eh, tot 12 uur bij u. We zitten nu op tien voor half twaalf. Dus we hebben nog ja, 40 minuten te gaan om heerlijke muziek te draaien. En de Sandico's die hebben ook hele mooie liedjes opgenomen. Waaronder een van de mooiste vind ik zelf, The Eyes of Jenny, Hans Vermeulen. Meulen. Jenny was only nine years old, kid sister of someone I know, and she was pretty.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 Ooh, like she was. Vermeulen was dat met The Eyes of Jenny. Nou, het heeft zijn mooie ogen, die Jenny. Fantastisch. Vader en zoon kennen we natuurlijk van eh, niemand minder dan... Uh, hoe heet u weer? Van Morning Has Broken.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 Toen ik jouw gezicht voor het eerst zag. The first time ever I saw your face. We kennen het van Roberta Fleck. Maar ook George Michael heeft daar een prachtige versie van opgenomen. first time ever. But. first time. first time ever I saw your face. Toen ik jouw gezicht voor het eerst zag. Prachtig gezongen door uh, niemand minder dan George Michael. En eh, wat u natuurlijk ook kent van Roberta Fleck. Want die heeft het net zo mooi eigenlijk eh, gezongen. Ehm, wat zou ik ook weer doen? Oh ja, ik heb een, een, een, mooie Nederlandse versie van het nummer van The Righteous Brothers. die ehm, Unchained Melody. Nou moet ik eventjes eh, spitten, luisteraars. Even kijken waar ik dat ook weer eh, heb opgeslagen, dat nummer. Eh, want als ik het verkeerde nummer opstart, dan, dan, dan is het niet goed. Dus even kijken hoor. Nou, ik ga eerst eventjes een andere draaien. Eenzaam zonder jou. Dat is ook een Nederlandstalig liedje. En dat is van Wiltura. zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hem kan ik het niet meer vinden. Het liefst ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? kan niet verder zonder jou. Mijn leven zou ik voor jou geven. In al mijn brieven staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. ben zo eenzaam zonder jou. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet meer weet welk liedje het was. Dit is in ieder geval een nummer van Wesley Klein en het heet Ga dan. maar het is beter van niet als ik je stem weer hoor. Nou, is niet het liedje wat ik bedoel, maar ik ga verder, ga verder zoeken. Zoals jij het ziet. Want die ga ik straks eh, draaien voor Yvonne in Bloemendaal natuurlijk. Die luistert ook mee. Zeg dat je van me houdt, dat ik de ware ben en dat je mij vertrouwt. Alles lijkt voorgoed voorbij. Ik wil je zien, ik wil het leven in jouw ogen. Vertel me de waarheid, heb je alles dan gelogen? Ga dan, als je denkt dat je beter kunt krijgen. Als je hier niet langer wil blijven, dan laat ik je los. Maar bedenk dan dat je nooit dat dit het eind is van onze dromen. Pas als dat echt in zicht is, dan laat ik je gaan. Ja, dat is nou niet een liedje wat eh, in dit programma past, uh, luisteraars. Dat is uh, te up-tempo. ik had een mooie ballad bedoeld. eens kijken of dit hem is. we gaan verder zoeken. Von, die is voor jou.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 Je hebt het voor mekaar. Ik heb je voor de laatste kust. Als je me nooit vergeet hoe het Ik zal vandaag gewoon mezelf zijn. Ik ben mijn leven lang mijn eigen weg gegaan. Deze draai ik, luisteraars, op verzoek. Voor u, maar ook voor Marius van Buringen. Else Moyer. Ziet u, nummer me oftewel als je me niet meer ziet je me niet meer weerziet, letterlijk vertaald. Si tu ne reviens pas, tu m'éviteras des adieux, je m'en sors plutôt bien. Moyer, ziet u pas. Terwijl, als jij me nooit meer weer ziet. Ik draai hem voor Marius van Buringen en natuurlijk voor uw luisteraars. En inmiddels eh, zie ik het een beetje weerlichten hier in de studio. Dat betekent eh, dat er een onweersbui aan zit te komen hier in, eh, in het, eh, eh, het Hollandse landje, het koude kikkerlandje. Nou, koud. Het is niet, <laughs> het is integendeel. Het is warm. En dat is ook logisch dat dan, dan on, onweersbuien ontstaan zo... Uh, het eind van de dag, midden in de nacht, zeg maar. En uh, het is wel een mooi gezicht, want hier, door de ruiten van de studio ligt het af en toe fel op. En hoor ik ook, ik weet niet of u het ook kunt horen, hoor je donderen buiten denk, nou, daar, nou, er komt vast gedonder van. in ja hoor, komt gedonder van. Eh, die Unchained Melody ga ik draaien voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne... die bij de radio is, uh, om daarna te luisteren. The Righteous Brothers. Ja, wat u eigenlijk hoort zijn, eh, eh, is muziek, maar ook stemmen in de lucht. Dit bedoel ik. Stemmen in de lucht. Voices in the sky.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 En eh, ik wens u een hele rustige nacht toe. Ik ben er morgen om 10 uur weer met een sportprogramma met Henny Rukert. En eh, daarna het lunchprogramma bij ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunch. Tot morgen en nogmaals een heerlijke nachtrust.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 Soon I'm gonna see that love.